Als het aan Gommers ligt, is dat maandag al. Wij ziekenhuizen hebben de, de mogelijkheid om die vaccins goed te bewaren, goed uit te delen. En ik zou graag een oproep willen doen dat er snel besloten wordt om dat naar die ziekenhuizen te sturen, zodat die ziekenhuizen dat goed kunnen doen. Maar coronaminister Hugo de Jonge zegt dat er echt niet eerder dan 8 januari met inenten kan worden begonnen. Ook is het nog de vraag welke groep als eerste aan de beurt is, daar horen we maandag meer over. Twee mensen van Rijkswaterstaat zijn gisteravond op het nippertje ontsnapt aan een heftig ongeluk. Op de A2 bij Zaltbommel negeerde een vrachtwagenchauffeur een rood kruis boven de weg en reed gewoon door. De berger en inspecteur zagen de truck op zich afkomen en moesten over de vangrail springen om veilig te zijn. De vrachtwagen klapte op de auto van Rijkswaterstaat, die is zwaar beschadigd. Weer wat illegale feestjes vannacht. In Hoofddorp stonden 100 mensen te feesten in een leegstaand pand. En in het Limburgse Tegelen wilde de organisator van een feest de bol niet afblazen. Pas toen de ME erbij kwam was het afgelopen. Gamen in plaats van buiten illegaal vuurwerk afsteken of een anti-corona feest bezoeken. Het is een idee van de politie. Vanavond is de finale van een FIFA-toernooi georganiseerd door agenten. Zo'n duizend jongeren in 60 gemeentes doen eraan mee. Al snapt de politie ook wel dat dit niet alle vuurwerk afstekende jongeren binnen zal houden. Maar ja, dit is laten zien dat we ook meedenken eh, aan een alternatief. En niet alleen maar eh, beperkende maatregelen opleggen en, eh, en handhaven. In de zomer speelden agenten ook al Fortnite met jongeren. Ik moet zeggen dat mijn eerste ervaringen met Fortnite waren eh, niet al te best. Ik geloof dat het 10 seconden heeft geduurd voordat ik af was. Uiteindelijk ben ik er ietsje beter geworden, maar ik zal er nooit professional in worden. Nu dus een FIFA-game, andere gemeenten organiseren vanavond ook van alles. In Goes kun je allerlei DJ-livestreams bekijken. Leeuwarden komt met een online kroegentocht. En in Nijmegen wordt een e-voetbaltoernooi georganiseerd. Het weer bewolkt in het zuidoosten periode met regen of natte sneeuw. Het wordt een graadje of 4. Oudjaarsnacht is het op de meeste plekken droog met temperaturen rond het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Amsterdam Sloten zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Hou rekening met een korte file.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 Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, uh-huh. lifting me up, lifting me up. And turn me down, turn me down. Yeah. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Cause unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go.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 In de VS is een van de grootste seriemoordenaars uit de geschiedenis in de gevangenis overleden. Naar eigen zeggen heeft de 80-jarige Samuel Lillard 70 en 2005 93 moorden gepleegd. Politicus Henk Otten zal de vrijgekomen zetel van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer niet innemen, zegt hij in het AD. Otten had recht op die zetel, ondanks het feit dat hij Forum voor Democratie al heeft verlaten. Het weer bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er regen of natte sneeuw vallen. Het wordt rond de 4 graden. Cause I'm doing better I just wanted to tell you That I'm okay I hope you never feel the same I'm doing fine without you, babe Not gonna help you Try to get you back up on your feet Cause I'm doing fine without you, babe I don't want you to stay ZFM.